Levi van Eck met het NOS-journaal. Miljoenen Nederlanders moeten volgend jaar rekening houden met een korting op de pensioen. Ondanks de stijging van de dekkingsgraad bij de meeste grote fondsen in het afgelopen kwartaal. Dat zeggen de pensioenfondsen bij de bekendmaking van de nieuwe cijfers. Een deel van de fondsen zit onder de dekkingsgraad van 90 Als dat aan het eind van het jaar nog zo is, moeten ze de pensioenen verlagen. In Amsterdam is een man in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht... nadat hij werd neergeschoten. Dat gebeurde in stadsdeel Nieuw-West. Er zou meerdere keren op de man zijn geschoten. Volgens de politie zijn twee verdachten na het schietincident te voet gevlucht. Politie en BOA's gaan de coronaregels strenger handhaven. Dat is afgesproken in het Veiligheidsberaad. Er komt extra aandacht voor groepsvorming en het alcoholverbod. Het uitgangspunt blijft dat er eerst wordt gewaarschuwd na een overtreding... Maar waarschuwingen worden nu wel genoteerd. Bij een volgende overtreding volgt direct een boete. Er hangt volgend jaar op elk treinstation minimaal één AED. Dat melden de NS en ProRail. Met defibrillators op alle 400 stations willen de partijen een bijdrage leveren aan een landelijk dekkend AED-netwerk. De AED's worden ook gekoppeld aan een systeem voor burgerhulpverleners. Begin volgend jaar worden de eerste AED's geplaatst. President Trump wil Soudaan van de terreurlijst schrappen. Het land moet in ruil daarvoor wel 335 miljoen dollar betalen... aan Amerikaanse slachtoffers van terrorisme. Soudaan staat sinds 1993 op de terrorismelijst... toen dictator Omar al-Bashir aantrad. Die werd vorig jaar afgezet. Als Soudaan van de lijst wordt gehaald... kan het land onder meer makkelijker geld uit het buitenland ontvangen. Het weer. Vanochtend breekt eerst even de zon door. Verder is het bewolkt en met name in de middag ook af en toe regen. Het wordt 13 tot 15 graden. Morgenochtend eerst regen, later meer zon bij 16 tot 18 graden. Het waait dan wel fors. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk op de A8 vanuit Zaandam naar Amsterdam.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 But there's a sky if you jump through the ceiling. Oh. talk me out of this life institution, no Trying my best, buddy, I'm just a human, oh. cause I had to refrain. I'm there to Zeigt dies, genau das war sein.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 Een deel van de fondsen zit nog altijd onder de dekkingsgraad van 90 In Amsterdam is een man in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht... nadat hij werd neergeschoten. Twee verdachten zouden te voet zijn gevlucht. Er hangt volgend jaar op elk treinstation minimaal één AED. Dat melden de NS en ProRail. Met defibrillators op alle 400 stations willen de partijen een bijdrage leveren aan een landelijk dekkend AED-netwerk. Het weer eerst wat zon, later meer bewolking en vanmiddag valt er enige tijd regen bij een graad of 15. the line? Tell me. Well, it's like dreaming of your goals, ambitions. I'm feeling free. I'm on this mission to achieve. achieve what? What's in your mind's eye? This is what you believe you should gain. Uh-huh. Satisfaction become a shining example.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 If I could see the sun behind the snow. Everything's frozen Nothing but you and I Can't stop my heart from beating Why do I love this feeling? Make me a promise Tell me you'll stay with me If I'm being honest I don't know where this leads But that's the only question Baby, don't keep me guessing making me, making me give Oh, baby.